mogelijk in de tientallen miljoenen euro's. Leerlingen van een VMBO-school in Rotterdam hebben ingebroken in het computersysteem van hun school, meldt de schoolleiding. Ze zouden dat hebben gedaan om hun rapportcijfers te veranderen. Tegen betaling werkten ze ook voor andere leerlingen. De vier zijn van school gestuurd. Tien andere leerlingen die hebben betaald om hun cijfers te laten veranderen, zijn geschorst. De fraude kwam aan het licht toen de school ontdekte dat rapportcijfers in het computersysteem niet overeenkwamen met de cijfers in docentenboekjes.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 echt hartstikke lachen. En dat is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus Wel. Nee, echt serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag.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 De SP-voorman benadrukte dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Op de manifestatie zijn ook andere prominenten uit de politiek en het onderwijs. Een van hen is oud-minister Guusje Terhorst, nu voorzitter van de HBO-raad. Staatssecretaris Zijlstra, die de bezuinigingen invoert, krijgt als laatste het woord. Volgens de politie zijn er nu zo'n 11.000 studenten. Rond deze tijd geven hoge militairen en ambtenaren de Tweede Kamer uitleg over de missie naar Afghanistan. Het kabinet is van plan 545 man naar Afghanistan te sturen om de politie daarop te leiden. Of er meerderheid voor is in de Tweede Kamer is nog onduidelijk. Het kabinet heeft steun nodig van de oppositie, want gedoogpartner PVV is tegen. Volgende week maandag houdt de Kamer nog een hoorzitting. Rijkswaterstaat begint op maandag een proef met variabele snelheden op de A58. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot wordt de maximumsnelheid in de ochtendspits verlaagd. Op sommige delen mag dan maximaal 70 of 90 km per uur worden gereden. Rijkswaterstaat hoopt dat het verkeer op de A58 daardoor beter doorstroomt. De proef duurt twee maanden. In gevangenis is drugshandelaar Charles Zolsman overleden. Zolsman zat een celstraf uit van drie jaar voor het in bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens.